10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Peking zijn nog eens zes grote voedselmarkten gesloten... vanwege de nieuwe uitbraak van het coronavirus. Eerder afgelopen week werd al een vlees- en vismarkt gesloten. Vermoedelijk ligt daar de bron van de nieuwe besmetting. Enkele wijken zijn afgesloten... en zo'n 10.000 mensen in de omgeving worden getest. De coronapandemie begon eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan... naar wordt aangenomen op een voedselmarkt. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat een agent vrijdagavond een zwarte man had doodgeschoten bij zijn arrestatie. De man zou in zijn auto in slaap zijn gevallen bij een restaurant. Toen agenten wilden controleren of hij onder invloed was... pakte hij een taser en richtte die op een agent... waarna die hem doodschoot. De agent is ontslagen. Een andere agent mag voorlopig niet meer op straat werken. Het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie probeert binnen te komen... is na een stevige daling weer sterk toegenomen... In mei waren er op de belangrijkste routes 4300 illegale grensoverschrijdingen. En dat is bijna drie keer zoveel als in april, toen het aantal door de coronapandemie sterk was gedaald. Mensen proberen vooral via Turkije Griekenland binnen te komen en dat zijn vooral Afghanen. Het dodental van het ongeluk met een tankwagen in China is opgelopen tot 19. Meer dan 170 gewonden zijn in het ziekenhuis behandeld, melden Chinese staatsmedia. Een tankwagen met vloeibaar gas ontplofte gistermiddag op de afslag van een snelweg in Taizhou in het zuidoosten van China. Een tweede explosie volgde toen de truck tegen een gebouw aankwam. In Koudem in Friesland zijn vannacht twee mannen van 23 overleden... nadat hun auto van de weg was geraakt en tegen een boom was gebotst. De bijrijder overleed in de auto. De vermoedelijke bestuurder werd door de politie later dood aangetroffen...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 De start van weer een uitzending van ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Mulder en Mulder waren dat. Het eh, onvolprezen trio dat eh, helaas niet meer is. We gaan vandaag eh, de uitzending vullen. Drie uren. Jeetje, ja, drie uren. met allerlei prachtige dingen en het accent van het laatste uur ligt op Nederlandse jazzartiesten. Ja, en zoals ik al zei, van alles wat. Dat betekent dat we ook eh, een zingende Oscar Peterson horen. Dat hoor je niet vaak. Hij speelt altijd, maar hij zingt ook. Little Girl. little girl. You're the one girl for me, little, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you. Meant love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little, little girl. With your cute little ways, I am yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all mine. Little, little girl, you're the one girl for me, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you meant love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl. With your cute little ways, I am yours. For the rest of my days, and this great big world will be divine, little girl, little girl. When you're mine, all mine. Diana Kroll, ook een uh, vocaal, vocaliste... die zelf tegelijkertijd piano speelt. Een gave, want dan kun je eh, heel veel doen en heel veel opnemen. het is altijd knap. Het geeft eh, een swing aan de muziek, heel vaak als het goed is. En maar ook weer aan, de stem, dus het versterkt elkaar. We gaan nu naar Mr. Stingets met de gitarist Charlie Bird die zich heeft gespecialiseerd in eh, vooral het Zuid-Amerikaanse ritme. Opato. Stan Getz met eh, op de gitaar Charlie Bird. Ik heb een eh, volgend stukje op de draaitafel liggen. Dat is eh, meneer Brian Lemon Quartet. Een pianist die vrij onbekend was. En ooit in de BBC-studio terechtkwam... omdat bij een jazz-uitzending de pianist die kwam opdagen. En toen riep iemand, oh, ik weet er nog een, die woont om de hoek. En dat bleek, eh, meneer Brian Lemont te zijn. En eh, zo is die dan ineens uit de, de, onbekendheid gekomen. We gaan hem horen met zijn kwartet in een eh, stuk Blues voor Suzanne. is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of coal making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely blooming still. never budge till spring crept over my window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he could be. Who takes good care? absolutely still. I will never budge till spring crept over my windowsill. Someone's head resting on mine. warm and tender as he could be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely? it be lovely? En dan eh, vraag je natuurlijk altijd af... waarom klinkt dat zo mooi? Nou, het is heel simpel, omdat het eh, begeleidend orkest Quincy Jones is. Nou, als je die als begeleiding hebt, dan eh, valt alles helemaal precies op zijn plek. We gaan nu naar een eh, pianist waarvan steeds gezegd wordt dat hij eh, nooit een noot kon lezen... maar dat hij het, eh, de straight piano heeft uitgevonden. Mr. L. Garner, exactly like you. Ja, de laatste ruffel was van eh, meneer Jake Hanna... die in de begeleidingsgroep zat van Scott Hamilton... die het stuk speelde, Indiana Scott Hamilton... die eh, speelt nog steeds en doet elk jaar wel Nederland aan... en bij die drukbezochte concerten eh, is er altijd wel één... die dan in Zandvoort plaatsvindt in de krocht... als extra concert van eh, de Stichting Jazz in Zandvoort, Jazz in de Krocht. Welk eh, gebeuren natuurlijk al eh, sinds april op zijn gat ligt. En ehm, we hopen dat Hans Rijmers en de zijnen de draad weer mogen oppakken ergens na 1 september. We met z'n allen hopen we vuur. Om het gemis goed te maken ga ik het laatste uur het gemis aan, eh, aan live optredens in de Krocht ga ik het laatste uur de moed erin houden door allemaal Nederlandse artiesten te draaien... waarvan het merendeel furoren heeft gemaakt in krocht. Nou, meer kunnen we eventjes niet doen. Rita Reis, Pim Jacobs, Too Close for Comfort... thank you Jimmy Jeffrey en P.W. Russell, allebei op de klarinet. Slechts begeleid door eh, de grootmeester van de Brushes... Joe Jones op het slagwerk en Danny Baker op de gitaar. En het klonk alsof het een hele grote band was. Knap gedaan, zullen we zeggen. Count Basie, One O'Clock Jump. En het is een live uitzending. dat was eh, Buck Clayton. Buck Clayton. Dan gaan we nu naar een eh, bijzondere groep. Rob McConnell en de Bos Brass. Dat zijn eh, acht trombones, zeven trompetten, zeven rieten, inclusief fluiten. Dan hebben we het over 14, over de 22 blazers. En die hebben meneer Meltor mee bereid gevonden om eh, mee te doen. Want dan gaat hij, zij gaan hem begeleiden in Just Friends. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think what we have been To never kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends with one broken heart. We lived, we laughed, we cried. Suddenly love died, the story ends. We're just friends But the way you do, we do the day, was no more Just friends But not the same as before Just to think what we have been And to never kiss again Seems like pretending It isn't the ending drifting apart. Two friends with one broken heart. We live, laugh, and cry. And suddenly love died. The story ends. The story ends. Bel mee En eh, we zitten, het eerste uur zit er alweer op. ZFM Jazz gaat na nieuws en reclame verder met tweede uur.